Veiligheidstroepen hebben volgens een regeringswoordvoerder het gebied ten zuiden van Lumpini Park voor een groot deel in handen. Dat gebied stond afgelopen weken onder controle van de anti-regeringsbetogers die in het park een kamp hebben opgeslagen. Militairen braken vanochtend met panzervoertuigen door de barricade van de Roodhemden heen. Stap voor stap verdrijven militairen de demonstranten. Het leger heeft traangas afgevuurd en over en weer wordt geschoten. Zeker vier mensen zijn gedood, onder wie een Italiaanse journalist. Ook NOS-correspondent Micho Maas werd in de schouder geraakt. Hij liet zelf weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Boven het bezette gebied hangt dikke zwarte rook van brandende autobanden. Gisteren mislukte een poging van de Thaise Senaat om te bemiddelen. De regering van premier Abizit wil praten met de oppositie als de roodhemden het kamp verlaten. De roodhemden eisen het vertrek van de regering. Zuid-Koreaanse marineschip dat bijna drie maanden geleden zonk... is wel degelijk geraakt door een Noord-Koreaanse torpedo. Dat zegt de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem is er voldoende bewijs om de zaak voor te leggen aan de VN-veiligheidsraad. Het marineschip zonk eind maart. 46 opvarenden kwamen daarbij om het leven. De officiële resultaten van het onderzoek worden morgen bekendgemaakt. Bij crematies wordt maar een deel van het goud dat overblijft ingezameld. Het Goede Doelenfonds van de crematoria loopt daardoor jaarlijks een miljoen euro aan inkomsten mis, blijkt het onderzoek van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Bij een crematie blijft gemiddeld anderhalve gram aan gouden vullingen en andere kostbaarheden achter. Slechts een halve gram wordt ingezameld. Het weer In het oosten nog wolkenvelden, verder veel zon en het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.